van 6 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij straalwerkzaamheden met grit is de laatste maanden asbest vrijgekomen. Volgens de fabrikant zit in het middel Eurogrid een geringe hoeveelheid asbest. Het spul is aan 100 afnemers in Nederland geleverd en mogelijk ook bij particulieren beland. Het straalmiddel is onder meer gebruikt bij Tata Steel in IJmuiden en bij het afvalenergiebedrijf in Amsterdam. In Amsterdam moesten de medewerkers gisteren eerst douchen en andere kleding aan voor ze van het terrein af mochten. En bij Tata Steel zijn delen van het terrein afgezet. De politie houdt bij de aanrijding in Londen rekening met alle scenario's. Kort na het incident zei een woordvoerder dat het niet lijkt op terrorisme, maar er komt de politie op terug. Meerdere mensen raakten gewond toen een auto op ze inreed vanmiddag. Het gebeurde op de stoep voor het Natural History Museum. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Zeker één iemand ligt in het ziekenhuis. De Londense politie heeft één verdachte opgepakt. Wat hij met het incident te maken heeft is niet duidelijk. De PvdA roept linkse politieke partijen, de vakbeweging en maatschappelijke organisaties op om gezamenlijk te strijden tegen de plannen van het nieuwe kabinet. De partij blaast daarmee het plan voor een linkse samenwerking nieuw leven in. PvdA-leider Ascher vindt het nodig om tegenwicht te bieden tegen de nieuwe coalitie. Hij zei op het partijcongres, het is ieder voor zich en God voor ons allen. Ascher is zeer kritisch over de uitgelekte afspraken, zoals de verhoging van de BTW en de lastenverlichting voor bedrijven. In zeker 80 Russische steden gingen aanhangers van de Russische oppositieleider Navalny vanmiddag de straat op. Ze protesteerden tegen president Poetin, die vandaag 65 is geworden. Ze riepen hem op om af te treden en Navalny te laten meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen in maart. Het weer dan nog. De komende uren gaat het eerst nog wat vaker en harder regenen. In de loop van de avond en nacht neemt de buiigheid af. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit René Passet van de ANWB. Veel files in de Randstad vandaag door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort een half uur vertraging tussen knooppunt Nes en Amersfoort-Noord. 9 kilometer na een ongeluk. Richting Amsterdam rijdt het langzaam tussen Hoevelaken en Eembrugge door de kijkers. Op de A10 tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer.